Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn opnieuw veel doden gevallen bij het uitdelen van voedsel. Volgens de lokale autoriteiten, geleid door Hamas... kwamen zeker 29 mensen die op hulp stonden te wachten om het leven... door twee Israëlische aanvallen. Israël spreekt van onjuiste berichten en zegt dat de hulpverlening in de Gazastrook geen doelwit is. Twee weken geleden vielen volgens Palestijnse bronnen 100 doden bij het uitdelen van voedsel. Daarover zegt Israël dat veel mensen elkaar hebben vertrapt en doodgedrukt. In Den Bosch is gisteravond een jongen beschoten. Hij raakte zwaar gewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen... en de jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou buiten levensgevaar zijn. Het gebeurde op een kruising bij het Prins Hendrikpark in Den Bosch. De leeftijd van de jongen is onbekend. Brabantse media spreken van een minderjarige jongen. Ik zie van een man. De dader is nog voortvluchtig. Een wethouder in Den Haag is gisteravond geslagen door een boze ondernemer. Het gebeurde bij een debat in de gemeenteraad over strandhuisjes... waar belanghebbenden konden inspreken. Tijdens een schorsing werd wethouder Robert Barker van de Partij voor de Dieren geslagen. Hij maakte daarna de vergadering af, maar zei wel dat hij van slag was. Burgemeester Van Zanen noemt het buitengemeen treurig wat er is gebeurd... en zei dat de ondernemer na het incident uit de zaal is weggestuurd. Ajax is uitgeschakeld in de achtste finales van de Conference League. De Amsterdammers verloren in Engeland kansloos van Aston Villa. Het werd 4-0. Door de uitschakeling van Ajax heeft geen enkele Nederlandse club... de kwartfinales van een Europees toernooi bereikt. Het weer. Hier en daar valt een bui. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Daarna een wisselvallige dag met vooral smiddags buien. Mogelijk met hagel of onweer. Ook is er af en toe zon.